dat je bij mij zal komen. Je kijkt me niet meer aan. Je wil me niet verstaan. dat jij bij mij zal komen. Je kijkt me niet meer aan. Je ziet me niet meer staan. Denk goed na dat je mij dat jij bij mij zal komen. Je kijkt me niet meer aan. Je wil me niet verstaan. Laat mij, laat mij in vreugde dromen. jij bij mij zal komen. Je kijkt me niet meer aan. Je ziet me niet meer staan.